Dikter Hark met het NOS Journaal. De twee mannen die vastzitten omdat ze een bom, een flitspaal in voorschoten hebben vastgemaakt, wordt poging tot moord ten laste gelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De mannen van 26 en 32 jaar hebben bekend dat ze in oktober de bom aan de flitspaal hebben gehangen. Toen medewerkers van de EOD het explosief wilden demonteren, ging het af. Drie EOD'ers e raakten daarbij gewond. Een van hen raakte een hand kwijt. Dinsdag is de eerste proforma-zitting in de zaak van de flitspaalbom. Een Nederlandse man is in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld tot 37 jaar cel voor kindermisbruik. De man werd in 2007 opgepakt in de badplaats Hua In. Hij en een Thaise medeverdachte zouden een jongen van 12 hebben ingehuurd om zijn hotelkamer schoon te maken en hem vervolgens vier keer hebben misbruikt. De Nederlander ontkent schuldig te zijn. De medeverdachte heeft wel bekend. Hij kreeg bijna 27 jaar gevangenisstraf, 10 jaar minder dan de Nederlander. Bergers gaan in Wijk aan Zee toch een poging doen om het schip los te trekken dat vanochtend vroeg strandde. Eerder leek het erop dat de weersomstandigheden het niet toelieten. Maar het bergingsbedrijf hoopt nu met een kabel van anderhalve kilometer de klus te kunnen klaren. Als het niet lukt wordt morgenmiddag een nieuwe poging ondernomen als het water hoger is. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg vast in het zand, een paar honderd meter uit de kust. Op het strand in Wijk aan Zee staan tientallen mensen. Scholen hebben kinderen vrijgegeven om het vastgelopen schip te bekijken. Bij een kettingbotsing in Duitsland zijn tientallen auto's op elkaar gebotst. Een automobilist raakte zwaar gewond, hij is niet in levensgevaar. Het ongeluk was in het noordwesten in de deelstaat neder op de A1 bij Kloppenburg. Er waren zo'n 25 auto's bij betrokken. Kort voor het ongeluk was er een sneeuwbui, mogelijk was dat de oorzaak van het ongeluk. Het weer in de loop van de middag minder buien.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 Aflevering 3, vandaag dus de 20 e januari 2012. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan deze week 16 stijgers zijn, 2 zittenblijvers, 19 dalers. En daar je drie platen over en die drie platen komen nieuw binnen. Dat je natuurlijk ook de drie platen ruimte moeten maken. Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know doen dat na 19 weken. James Morrison, I Won't Let You Go verdwijnt na 17 weken. En Jason Derulo, It Girl verdwijnt na 16 weken uit de lijst van Europa. stijgen komt in de tweede uur voorbij. Bruno Mars, It Will Rain, die steeg 12 plaatsen in één week tijd. En snelste dadelijk, dat is Birdie, haar Skinny Love, zakt 9 plaatsen. Een langs genoteerde plaat, daar beginnen we gewoon dit uur meteen mee. Dat is namelijk Coldplay met Paradise. Ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Ze zakken wel van 31 naar 38 we dan dus twee platen achter zich. Pitbull, Mark Anthony, het Rain Over Me. In de 15e week zak het van 37 naar 39. En ook de LMFAO Sexy and I Know It. In de 15e week zak het van 32 naar 40. Wil je daar nou eens een leuke variant van uh, luisteren? Dan moet je zoeken op eh, internet, op YouTube of zo. De LMFAO, maar dan Elmo and I Know It.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 De single Paradise ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. Wel zakkend van 31 naar 38. En voor de eerste binnenkomen gaan we dan een plekje hoger. Young Wilder Free voor Snoop Dogg en Wiz Calafia. Die ken je waarschijnlijk al wat langer. In maart van vorig jaar, toen verscheen het nummer namelijk al op het internet. Het nummer dient als de themasong van de film Mac and Dave in Go to the High School. Waarin eh, Snoop en Whistle de hoofdrol spelen. De popprachtige Smoker Anthem is nu eh, verrijkt met nog eens een mechanische hoek van Bruno Mars en heeft nog wat andere vervrijingen gekregen. Wat het maakt om de hitlijsten te gaan bestormen. Een onbezorgd pianodeuntje, een midtempo beat en dat vond allemaal bij elkaar natuurlijk de perfecte ondergrond voor een geweldige flow van Wiz en mentor Snoop Dogg. Bruno vertelt ons eh, vervolgens nog eens even makkelijk in een meezingbare hoek om jong en wild en free te leven. Werkelijk alles in de plaat dus in het teken van de film Mac and David Go to High School.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 be. 16 weken geleden kwamen ze dit lijst in Tidy League Leak Keep Waiting. En nu zakken ze langzaamaan weg. In 16e eh, week zakken ze van 30 naar 35. eerlijk is eerlijk. Het is al een hele tijd geleden dat we iets gehoord hebben van Jason Mraz. Waarom we hem stiekem niet al een beetje vergeten. Zijn laatste album We Sing, We Dance, We Steal Things dateert alweer uit 2008. En sindsdien heeft hij al eh, voorzichtig wat geprobeerd. Een singeltje hier en daar, maar weinig resultaat. Maar wees gerust, Mraz is weer back. En zoals nooit tevoren. Een nieuwe single, I Won't Give Up. En in slechts enkele dagen tijd wist I Won't Give Up helemaal naar de top te stijgen van de Amerikaanse iTunes. Plots is de hele wereld weer verliefd op deze Jason Mraz. Niet heel vreemd ook wel, met deze gevoelige ballad weet Mraz menig hart ontroeren. Geef nooit op wat je hebt en zeker niet in de liefde. Dat is waar de tekst van I Won't Give Up op neerkomt. En naarmate het nummer voordat ontplopt de emotie zich tot een krachtige strijd om de verloren liefde terug te winnen.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 In de 15e week zakken zij van 32 naar 40. Van 37 naar 39, ook in 5 weken Pitbull, Mark Anthony en Rain Over Me. Coldplay staat met 18 weken het langst genoteerd. Paradise zakt van 31 naar 38. 37 is voor Wiz Khalifa, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild and Free. En Rider vinden we een plek hoger op 36 in de 15e week. Twee plaatsen verlies voor Good Feeling. Tidy en Lee Keep Waiting. In de 16e week zak het van 30 naar 35. En ook net zo hard naar beneden, maar dan van 29 naar 34. In de 16e week Tiona Bromfield en Lil Twist Fooling. Jason Mraz, I Won't Give Up, komt nu binnen op 33. En 32 is er voor Spencer Hill, Nadia Ali en Believe It in de derde week omhoog van 38 naar 32. En wat als voetbalsterren jouw dansjes uitvoeren na het scoren van een doelpunt? Nou, dan scoor je natuurlijk een hele grote hit. Vieira, Cristiano Ronaldo, Robinho, Maxi Rodriguez. Alle dansers het dansje uit de video van Aci de Pego. Michel Telo die eh, spint er natuurlijk garen bij. Hij wordt dan eh, alleen maar bekender en bekender. En levert hem een nummer 1 hit op in Italië, het thuisland Brazilië en Spanje. En langzaamaan is hij ook de rest van Europa nu aan het veroveren in tegenstelling tot wat velen denken is Esi et Pego niet de eerste single die de 30-jarige Telo uitbrengt. In Brazilië is de zanger een ware superheld. Hij staat bekend van nummers als Fugigiano en Larga de Bombera. Met Etsy et Pego ging het eh, snel, zo bleek ook bij Serious Request van 3FM. Daar was het een van de vele aangevraagde hits.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 CFM, Westkust, weerbericht. En ja, dan zijn we meteen weer klaar, want vandaag overheerst de bewolking. En vooral vanmorgen viel er nog wat regen. Later vanmiddag dan blijft het wel droog en komt steeds vaker het zonnetje wel tevoorschijn. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden en een stevige noordwestenwind die langzaam in kracht afneemt. Vanavond en de komende nacht is het dan bewolkt en later gaat het weer geruime tijd regenen. De west- tot zuidwestelijke wind die neemt in de nacht weer toe naar hard en eh, aan zee daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. Morgen dan overeerst ook weer de bewolking en vooral in de ochtend valt er dan geruime tijd regen. In de middag blijft het droog en wellicht zien we nog even de zon voorbij komen. De westenwind die is weer duidelijk aanwezig morgen en temperatuur dan zo'n maximaal 10 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan is het weer wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Maar over het algemeen eh, is het wel droog. De noordwestenwind die waait stormachtig en temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag dan weer geregeld zonneschijn, maar in de ochtend ook nog wel kans op een bui. De westelijke wind die waait hard en temperatuur zondag zo'n graadje of 8. Heb ik nog één eh, waarschuwing voor je in Haarlem, daar op de Waardeweg op het industrieterrein Waardepolder. Daar staat een grijze Volkswagen Touran in de berm. En die houdt in de gaten of je daar niet te hard rijdt. Het ritme van Zandvoort. Zie, zie, Short van Dam. That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need. I'm gonna make I'm gonna met de nummer 27 uit de lijst van Europa werd het alweer 40 over 15, oftewel 10 over alle 4 op deze vrijdagmiddag. Je Lady Gaga Mary the Night in de derde week omhoog van 33 naar 27. Daarvoor Gavin Grass Soldier. Ook hij drie weken in de lijst, hij omhoog van 35 naar 29. Nina Guanmegen Megan Un Momento zitten daartussen in de 15e week zak het van 22 naar 28. 26 slaan we ook even over, dat is de snelste zakker van vandaag in handen van Birdie. Skinny Love zakt 9 plaatsen in haar 14e week van 17 naar 26. En twee plaatsen omhoog in de 6e week. Dat gaat Gotchi. De Easy Way in de 6e week dus omhoog van 27 naar 25. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Said the track on it, two more shots. now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Heads up high, we burning up. 29 uit de lijst van Europa. Champagne She Doesn't Mind. In de vijfde week gaat die vier plaatsen omhoog van 28 naar 24. En voor de nieuwe zin van Gotcha, The Easy Way Out. In de zesde week omhoog van 27 naar 25. Een plaat die er al wat langer in staat, of net zo lang eigenlijk, ook zes weken.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 This isn't everything you are. In de 14e week zakken ze van 15 naar 21. Geeft ons even de tijd om nog één keer achterom te kijken. Voor het nieuws van 4 uur vinden we namelijk op nummer 30 de Rihanna en Calvin Harris We Found Love. 17 weken zakken van 24 naar 30. Kevin DeGraw en zijn Soldier in de derde week 6 plaatsen omhoog naar 29. 6 plaatsen verlies in de 15e week voor Ina en Guam Megan Un Momento. Lady Gaga vinden we met Mary the Night op 27. In de derde week 6 plaatsen winst. En Birdie is de snelste stijger van vandaag. Snelste zakker van vandaag. 9 plaatsen namelijk. In de 14e week zak ze van 17 naar 26. Van 27 naar 25 in de zesde week Gotcha de Easy Way Out. En Jean-Paul, She Doesn't Mind in de vijfde week omhoog van 28 naar 24. Van 18 zakken naar 23 in de tiende week. David Guetta, Jesse G en de Repeat. Nora en Geronimo vinden we in de zesde week van 26 naar 22 toe. En Snow Patrol net This Isn't Everything You Are. In de 14e week zakken zij dus 6 plaatsen van 15 naar 21. Nummer 20 is de laatste die we gaan draaien tot aan het nieuws. En daarna ben ik natuurlijk nog een uur lang bij je. Gaan we op weg naar misschien wel een nieuwe nummer 1 in de lijst van Europa. Wat na het nieuws. Nu eerst nog de nummer 20 voor jou. Tini Tempa, Esther Dion en The Love Suicide. Love suicide is killing me You're getting into my head, you're like a guillotine You Got me grasping for air in your vicinity And now you're saying some things that you don't really mean This really mean How the hell am I caught up in between? Devil's advocate trying not to intervene Putting up a front like it ain't a thing to me I swear that's gotta be the worst position to be in Being, I guess you feel like you've been ignored And your perfect picture turned into a jigsaw Cause when you're around me you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure, ah uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know down. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I can be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Uh. What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know when the hourglass of love runs out.